De techniek is in handen van David Habig. En dit wordt voortaan mijn herkenningstune. Ik vond hem al aardig. We gaan verder. George Shearing met natuurlijk Have You Met Miss Jones. En we gaan nu iets draaien van Harry Connick Jr. Eh, de titel is eh, For Once in My Life. En het is haast niet te geloven dat dat eh, oorspronkelijk zeg maar, een nummer is van Stevie Wonder. Door natuurlijk talloze jazzmensen vertaald, als het ware. Nogmaals welkom eh, luisteraars op deze nou een beetje onprettige dag eigenlijk. Want we hadden verwacht dat het toch wel wat aardig weer zou zijn. Maar nee, de regen komt naar beneden. Weliswaar niet zo hard. Het is natuurlijk zonde van al die inspanningen die in eh, Zandvoort zijn gedaan... om deze dag tot een eh, fantastische te maken.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 As long as I got love, I know I can make it. For once in my life, I got someone to see me crying. Don't know why I stay home each night. Say your phone. You don't, and I left all alone. Singing the blues, I was crying. You treat me coldly great fun to be mean to me. Yeah, sure, boy, can't you see what what you mean to me? mean to me. Nou, nu bent u toch wel wakker, neem ik aan. Na het eh, fantastische Mean to Me van Molly Johnson. <clears throat> Begeleid door, eh, ja, fantastische jazz, eh, jongens, mag je wel zeggen. Goed, eh, ja, een tijdje geleden, of een tijdje geleden, eh, nog maar heel kort geleden, is natuurlijk Lina Hoorn overleden. Ja, we hebben het allemaal wel gevolgd in de media. En eh, ja, er is natuurlijk ontzettend veel aandacht aan besteed. Maar het is natuurlijk niet niks. Het, was een grootheid. Vandaar dat wij ook maar onze portie ja, I Got a Right to Sing the Blues aan u doorgeven. like to sing the blues. I got a right to feel low down. I got a right to hang around. Down around the river. A certain man in this old town keeps dragging my poor heart around. All I see for sit and cry down around the river. I know the deep blue sea will soon be calling me. It must be love, say what you choose. I gotta what you choose. I got a right to sing the mais non c'est S de o N I cool Sur le rythme posant sa voix Sans trop forcer, hein, j'ai du résultat Mon gourou, c'est gourou, je vous l'avoue Pas deux stars dans le gang, le premier c'est le Manitou Une big dédit pour le rap de demain Notre respect, unissons-nous pour voir plus loin Le vers l'embrayage est enfoncé, première ça tourne Notre route est désormais tracée Parcourir indéfiniment ces kilomètres Des propos que je me suis tenu de suivre à la lettre L'itinéraire sélectionné, le voici Rap, jazz, soul, façon Sunni, MC. Dans ce domaine se démène l'interprète, lui qui souhaite tenir tête sans jouer les troubles fêtes. Être au volant me suffit, accordant beaucoup plus d'importance à conduire la mélodie sur le boulevard du rythme. Bonk. Sur le boulevard, sur le boulevard. Sur le boulevard du rythme funky. vous soudez que jamais la famille reste unie. Sur le boulevard du rythme funky, elle se réunit pour le meilleur. Pauvres pêcheurs, ne vous laissez pas mener en bateau. Vous vous en repentiriez aussitôt. Faites que le groupe fasse voyager votre esprit. Hein, sur le boulevard du rythme funky, Souni MC, titulaire du BAF. Animateur toujours prêt pour la teuf. Un 9-9 tout roule à la perfection. En bref, je ne changerai pas de destination. À la cool, pourquoi ne feriez-vous pas partie du voyage il y aura foule, ce sera foule, mais qui parle de naufrage Pour ne pas perdre de temps, vous êtes conviés à vous joindre à nous. La route promet d'être longue, à savoir si nous en verrons le bout. Le Sur le boulevard, sur le boulevard. Sur le boulevard du rythme funky. Ja, hij breekt een beetje vreemd af, maar ach, who cares. Sur de boulevard, de ritme funky van Sony MC. Ja, je waant jezelf natuurlijk aan de Côte d'Azur als je dit hoort. Eh, met een heerlijke salade in die zwazen. Voor je met een glas uh, koele rosé of wat dan ook met uitzicht op al dat moois. Blauwe hemel, blauwe zee, Mediterranee. Goed, David, Jij hebt iets heel moois op de draaitafel eh, liggen, maar ook nou, weer iets totaal anders. Hè? Ah, ja, ja, maar eigenlijk is het verhaal gewoon heel mooi. <laughs> ja. Nou ja, ehm, je zoon die heeft al een keer een cd'tje eh, samengesteld met allemaal nummers die in eh, games Klopt, ja. voorkwamen. Ja. Ehm, en ehm, ik, ja, ik zat laatst... Ik, ik speel, speel veel games. Dat weet ik, ja. <laughs> en ik zat er laatst eentje te spelen en dan eh, ja, kon je helemaal verschillende auto's rijden. En dan kon je dan verschillende radiostations kiezen. En er zat ook een jazz Hoe heet dat spel ook alweer? Grand uh, Theft of zo, Grand Theft Auto. Ja, Grand Theft, ja. Grote dief. ja, <laughs> ja, ja. Maar in ieder geval, je kan daar ook een jazz radiostation uh, kiezen. Dus ik heb eventjes in dat boekje opgezocht. En bleek dat alle nummers die daarop gedraaid worden... echt van grote artiesten zijn. En allemaal, ja, allemaal, is dat, hè? Ja, dus er zit nog een heel album aan, eh, een heel jazzalbum uh, aan vast. Aan vast, ja. ja. Toch wel heel erg leuk. Ja. Ehm, we gaan nu luisteren naar Sonny Rollins en St. Thomas. Ja, David, het is <laughs> natuurlijk best wel opmerkelijk dat, eh, dat eh, dit genre zeg maar, op, op, op, een, op, een, op een game eh, geplaatst is. Ja, en wat voor een game? <laughs> ja, precies. een, een game die, waarmee je denkt aan, aan kettingzagen en, en, en, hè? en dat soort dingen. En, en, en, gouden armbanden en weet ik veel. Het is ja, onbegrijpelijk, maar aan de andere kant is het, is het natuurlijk wel erg goed, vinden wij, zeg maar, educatief. Dat, dat, dat de jeugd op deze manier met, eh, met jazz te maken krijgt. Hè? Want ja, zo is het toch? Hè? Ja, Het is een mooie, een mooie uitlaatklep voor eh, verschillende artiesten. Zich Zeker. Zeker, precies. Ja, waar we mee verder gaan, dat is met eh, Madeline Peru. Ja, die kent u natuurlijk allemaal. ondanks dat het zulk ja, waardeloos weer is. Heb toch maar weer gekozen voor de Summer Wind, omdat het nou eenmaal een fijn nummer is. Trouwens, hebt u wel eens geluisterd, uiteraard, naar Madeleine Peru. Maar dat de stemmen van Madeleine Peru en Lina Hoorn erg veel overeenkomsten vertonen. Ook die specifieke toontjes eh, en die elastische bewegingen. Eh, moet je maar eens opletten, luisteraars. summer wind came blowing in from across the sea and lingered there so warm and fair to walk with me all summer long we sang a song and strolled on gold summer wind. Like painting kites, those days and nights went flying by. The world hyper Herbie Hancock. Van zijn eh, cd Rock Your Soul. Ehm, we gaan natuurlijk verder met, eh, met een keuze van, eh, van, van David. David, vertel eens. Ja, ik heb weer een nummer van Priscilla Ann. het heet Rain, Rainy Days. Ehm, dat is wel toepasselijk, lijkt me. Ja. <laughs> ja Priscilla Ann is een nieuwe opkomende ster in de van de Blue Note uh, record. Dus, uh, Aha. Het zit wel goed. <laughs> het zit wel goed. Priscilla en... Goed zo. Well, it's raining And it's pouring And my old Well, he is snoring. Rainy day. Stay. left Silla Ann. Ik had er nog nooit van gehoord. Met het nummer Rain. Wat een schoonheid van een stem. Echt fantastisch. Ik ben heel benieuwd naar haar verdere repertoire. Goed, dit gezegd hebbende gaan wij verder. een prachtige uitvoering van John Coltrane. Trouwens, eh, ver weg mijn eh, favoriete sax player. Sax, sax player. Met het orkest van uh, Duke Ellington in a sentimental mood. Een zeer creatieve blazer. David, jij hebt iets van jouw keuze? Ja, nog moet ik wel eventjes mijn schuif openzetten. Want anders eh, <laughs> horen de luisteraars helemaal niks. Wat is het, leven, wat is het leven zonder schuif? <laughs> er zat alles maar achter een schuif. <laughs> maar in ieder geval... Ehm, eh, ja, ik heb er nog eentje voor de, van, van dezelfde game eigenlijk. Ehm, eh, die stond ook in het album dat in de game werd gedraaid. Ehm, het is Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie. Gillespie. Yes. Um, Ik ben alleen eh, even vergeten welk nummer het was. Nou, we horen het vanzelf. Daar komt. Airport security. Now, that is something... Uh, even some of the females, man. Sometimes a lady would open my bag. I mean, she would just rip my bag open and break the zippers and everything and act pretty manners and acted like she wanted to kick my butt. I think they should lighten up a little and tighten up in other areas. Cool out, Francis International Airport. You really have to cool out please. dat is dan alweer het eerste uur. Beste luisteraars, het gaat sneller dan je denkt. Maar gelukkig hebben we ook nog een tweede uur. Waar we onwaarschijnlijke mooie muziek voor u gaan draaien.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 De gewonde militairen zijn met een helikopter naar het veldhospitaal op de Nederlandse basis in Tarinkoot gebracht. Het ministerie van Defensie zegt dat de militairen zelf hun familie hebben ingelicht. Of ze naar Nederland worden overgevlogen of ter plaatse worden behandeld is nog niet duidelijk. Vorige week werd een Nederlandse militair in Afghanistan bij een aanslag met een bermbom gedood. Ook een Franse militair en een Afghaanse tolk kwamen daarbij om. Zes schepen met hulpgoederen zijn onderweg van Cyprus naar de strook van Gaza. Het konvooi zal stuiten op een blokkade van de Israëlische marine.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 De megacombinatie was vorige week de grote winnaar van de verkiezingen in Suriname. De groep won 23 van de 51 zetels in het parlement. Minister Verhagen zei vorige week dat Bouterse niet welkom is in Nederland als hij president wordt, omdat hij hier tot 11 jaar cel is veroordeeld voor drugshandel. Ook loopt er in Suriname een proces tegen Bouterse in verband met de decembermoorden in 1982. De Poolse regering heeft de cockpitgesprekken vrijgegeven van het regeringsvliegtuig dat in april neerstortte. Uit de opnames blijkt dat de piloten inderdaad automatische waarschuwingen hebben genegeerd dat ze te laag vlogen, zoals een Poolse krant al had gemeld. Trek op, trek op, meldde het waarschuwingssysteem verschillende keren voor de crash. Verder is te horen hoe de piloten schreeuwden en vloekten toen ze een boom raakten. Het regeringsvliegtuig was in april met president Kaczynski en tientallen prominente Polen op weg naar een herdenking in Smolensk in Rusland. De Vlaamse schrijver Bram de Hoek heeft de Gouden Strop gekregen voor zijn debuutroman De Minzame Moordenaar. De prijs voor de beste thriller wordt elk jaar uitgereikt aan het begin van de maand van het spannende boek. Die staat dit jaar in het teken van misdaadverhalen uit Scandinavië. In Theater Carré in Amsterdam is het Holland Festival begonnen met een klassiek Arabisch concert. Daarin worden liederen van de legendarische Egyptische zangeres Um Kaltoum ten gehore gebracht. Het Holland Festival, dat in 1947 begon, brengt dit jaar 52 producties op 12 verschillende locaties. Koningin Beatrix is dit jaar niet bij de opening. Ze is op staatsbezoek in Noorwegen. Het weer, is wisselend bewolkt in het zuidwesten kans op regen. Vannacht klaart het op en daalt de temperatuur tot een graad of 9. Morgen is